Waarschijnlijk komt een aantal jihadistische strijders terug naar Nederland... nu IS aan de verliezende hand is, naar verwaarschuwt de AIVD. Er zitten nog rond 190 mensen uit Nederland bij IS in Syrië en Irak. Ze vormen volgens de inlichtingendienst een grotere dreiging dan eerdere terugkeerders... omdat ze al langer in het strijdgebied zitten. Daardoor zijn ze vermoedelijk ideologisch gehard en hebben ze gevechtservaring opgedaan. Het moet strafbaar worden om vrouwen lastig te vallen op straat. Dat wil de PvdA. De partij heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Een groot deel van de Kamer steunt het idee dat na de verkiezingen behandeld zou worden. Aanranding en belediging zijn al strafbaar, maar verbale seksuele intimidatie niet. Er zitten mogelijk meer gevaarlijke stoffen dan gedacht in de granulaatkorrels die worden gebruikt op sportvelden. Dat meldt Semla op basis van nieuw onderzoek van de VU. Wetenschappers hebben zebravisjes en hun embryo's blootgesteld aan water waarin rubberkorrels hebben gelegen. De embryo's stierven binnen vijf dagen en de visjes vertoonden ander gedrag. Volgens het RIVM kunnen aan dit onderzoek nog geen conclusies worden verbonden. Patricia Pai heeft aangifte gedaan tegen de websites Geen Stijl en Dumpert... wegens het vertonen van de seksvideo waarin ze is te zien. Dat zei Pai in het tv-programma Jinek.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 In de Randstad vooral vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Maarsberg en Wageningen staat 11 kilometer door een ongeluk. Er is nog steeds maar één rijstrook open. De vertraging is anderhalf uur. Verkeer van Utrecht naar Arnhem kan dus het beste omrijden en wel via de A2 en de A15.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 抓紧你。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 kisses.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 When did you last let your heart decide? chase them anywhere. There's time to spare.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 so out of line. Stilettos and bros.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 I always want you.